5 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee mannen gewond geraakt bij een schietpartij. Ze werden beschoten op een parkeerplaats aan de Gaasperplas in het zuidoosten van de stad. De twee zijn met schotwonden naar een ziekenhuis gebracht, maar wel aanspreekbaar. De dader of daders zijn er waarschijnlijk in een auto vandoor gegaan. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Bij overstromingen in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken zijn duizenden mensen dakloos geraakt. Door moezonsrekens en overstroomde rivieren zijn op oudejaarsavond delen van de stad onder water gelopen. Ook de start- en landingsbaan van een van de grootste vliegvelden van Jakarta is overstroomd. Hierdoor kwamen duizenden passagiers vast te zitten. Inmiddels vertrekken er weer vluchten vanaf het vliegveld. De autoriteiten in Australië hebben duizenden toeristen langs de oostkust opgeroepen te vertrekken. Het advies is om het gebied tussen de kustplaats Batmans Bay en de deelstaat Victoria voor zaterdag te verlaten. Komend weekend wordt er harde wind verwacht en stijgt de temperatuur waarschijnlijk tot boven de 40 graden. Dat wakkert de bosbranden nog verder aan. Omdat sommige wegen door de branden onbegaanbaar zijn geworden... helpt het leger bij de evacuatie met twee schepen en vijf helikopters. Australië wordt al weken geteisterd door honderden bosbranden. Op een snelweg in de Amerikaanse staat Washington zijn oudejaarsavond automobilisten vastkomen te zitten in metershoog tuimelkruid. Het zicht op de snelweg was slecht, waardoor het verkeer langzaam reed en uiteindelijk tot stilstand kwam. In de tussentijd waaide een grote hoeveelheid onkruid de snelweg op, wat zorgde voor een metershoge berg ontwortelde planten. Hulpdiensten zijn urenlang bezig geweest om mensen te bevrijden. De laatste auto werd na ruim 10 uur graven gevonden. Het weer overwegend droog en vooral in het oosten kan de zon schijnen. Later neemt in het hele land de bewolking toe, maar het blijft wel droog. De temperatuur ligt rond de 6 graden.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 I'll let my chat. Queen be good, Queen be good. All in my give it up, give it up. I'll it up in the way that I should. Queen be good, Queen be good. All in my give it up.